Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tijdens de nationale holocaustherdenking in Amsterdam is stilgestaan... bij de politieke situatie in de wereld. De voorzitter van het Auschwitz-comité vergeleek de vervolgingen... in de Tweede Wereldoorlog met het optreden van de immigratiedienst ICE in de VS. Ze sprak van een nieuwe wereldorde waar geen plaats meer is voor verbinding. De Amsterdamse burgemeester Halsema haalde tijdens de herdenking ook de spanningen in de VS aan. Halsema zei dat in steden die helemaal niet zoveel verschillen van Amsterdam... migrantenkinderen worden opgepakt. De onderhandelaars van D66, VVD en CDA praten weer over een coalitieakkoord... en met name over de financiële keuzes die nog op tafel liggen. Waar willen ze de komende jaren meer of juist minder geld aan uitgeven? Gisteren zaten ze ook al lang bij elkaar. Vrijdag willen ze het akkoord presenteren. Daarvoor moet het nog worden doorgerekend en moeten de fracties er naar kijken... en daarom moet het binnen een paar dagen klaar zijn. De Amerikaanse president Trump lijkt op sociale media zijn woorden terug te nemen... over de militairen die dienden in de oorlog in Afghanistan. Vrijdag zei hij dat de Amerikanen in die oorlog het moeilijke werk deden... en dat de troepen uit andere landen niet aan de frontlinie zaten, maar een beetje achteraf. Dat leidde tot woedende reacties, onder meer van de Britse premier Starmer... die er gisteren een gesprek over had met Trump. Trump noemt de Britse militairen nu op sociale media geweldig en zeer dapper. In de Taiwanese hoofdstad Taipei heeft een Amerikaanse klimmer... een van de hoogste gebouwen ter wereld beklommen... een wolkenkrabber van ruim 500 meter hoog. Hij deed dat zonder dat hij was gezekerd met touwen en zonder vangnet. Duizenden mensen keken toe en moedigden hem aan... en de beklimming werd live uitgezonden op Netflix. Het weer, vooral in het westen volop zon. Later op de middag neemt vanuit het oosten de bewolking toe.